het NOS nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op een treinstation in Dortmund is een man om het leven gekomen... toen hij een kaartjesautomaat probeerde op te blazen. De politie van Dortmund vond de man vanochtend na een melding over een explosie. Hij was zwaar gewond, maar reanimatie had geen zin meer. Een andere man is opgepakt. Hij zegt dat hij niets met de plofkraak te maken heeft... en dat hij het slachtoffer toevallig was tegengekomen. Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn terug in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het gaat om het zeegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen. De kunstwerken waren in 2002 gestolen. De daders werden snel gepakt en veroordeeld, maar de schilderijen waren jaren zoek. Eind vorig jaar vond de politie de Van Goghs terug bij de maffia in Zuid-Italië. Vanaf morgen zijn ze weer in Amsterdam te zien voor het publiek. Huurders op bijstandsniveau komen steeds vaker financieel in de knel. Ze hebben moeite met het betalen van de huur en andere vaste lasten, blijkt het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat er meer mensen in problemen komen heeft verschillende oorzaken. Zo spelen werkloosheid en echtscheiding een rol. Ook is er de afgelopen jaren bezuinigd op huursubsidie. Een Syriër van 29 is in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel voor het doden en in brand steken van een landgenoot. De dader had een affaire met de vrouw van het slachtoffer en doodde hem eind 2014. Het lichaam werd verbrand teruggevonden in een bos. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot 11 jaar cel... maar het gerechtshof vindt dat 14 jaar meer recht doet aan de ernst van de feiten. Bijna 18% van de Nederlandse 15-jarigen heeft moeite met lezen... en dat aantal blijft stijgen, blijkt het onderzoek van de stichting Lezen en Schrijven. Volgens de stichting is niet precies te zeggen wat de oorzaak is. Wel is duidelijk dat er weinig taalprogramma's zijn voor 12 tot 18-jarigen die moeten worden bijgespijkerd. Het weer in het oosten en zuiden eerst nog bewolking. Verder geregeld zon op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag 9 graden. Morgen veel zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwendijk en industrietrein Avelingen 3 kilometer. En verderop staat 6 kilometer file tussen Noordloos en Lexmond. En die laatste file wordt veroorzaakt door een kapotte bus. Daardoor is bij Lexmond één rijstrook dicht.